Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft gisteren 200 boetes uitgedeeld bij de boerenprotesten. Vooral omdat boeren op snelwegen reden met trekkers. Ook vandaag zijn er weer acties. Demonstranten zijn de hele nacht bij distributiecentra in Almere en Oosterhout gebleven. En ook in Nijkerk blokkeren trekkers nog steeds de boel, ziet verslaggever Rob Pauw. Boeren eh, zitten een beetje te ontbijten, lummelen wat rond. Eh, en ondertussen doen de chauffeurs die hier graag hun lading zouden willen eh, innemen en vervolgens gaan rijden, ook maar, die lummelen ook maar een beetje rond. Want die kunnen geen kant op. In Heerenveen, Sneek en Zwolle greep de ME gisteravond in om een einde te maken aan de blokkades. In Chicago is een man opgepakt voor de aanslag gisteren in een voorstad. Daarbij kwamen zes mensen om en raakten tientallen gewond. Het was gisteren de 4th of July, onafhankelijkheidsdag in de VS. De man zou vanaf het dak van een gebouw honderden keren hebben geschoten op een feestelijke parade. Na een klopjacht werd hij opgepakt, zegt correspondent Lucas Waagmeester. Hij is acht uur lang zoek geweest, eh, maar kon toen na een korte achtervolging worden aangehouden. Hij is dus nog in leven en, en eh, nu in hechtenis. Een witte man van 22, slanke jongen met tatoeages op zijn bovenlichaam en op zijn gezicht. Het is niet duidelijk waarom hij deed. De verdachten in een groot liquidatieproces krijgen vandaag hun straf te horen. Het heeft te maken met motorclub Caloago. In die zaak worden 19 mensen verdacht van het regelen en uitvoeren van vijf moorden. Tegen een paar van hen is levenslang geëist, anderen kunnen 20 en 30 jaar krijgen. En het is tennisser Botek van de Zandschulp niet gelukt om te stunten tegen Nadal op Wimbledon. In de achtste finale verloor hij in drie sets. Toch jammer. Natuurlijk baal je. Eh, in de laatste set toch wat kansen nog om, eh, om die set naar je toe te trekken. Ja, ik denk dat ik daar goed niveau laat zien. En dat het eigenlijk het verschil dat dat daar klein was. Maar ja, het is zijn klasse dat hij... Eh, ja, dat hij eigenlijk wanneer ik goed speel, dat hij alsnog de set naar het toe kan trekken. Ook Tim van Rijthoven ligt eruit, dus zijn er geen Nederlanders meer bij in het mannen-enkelspel. Het weer, de zon breekt af en toe door. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. In de middag kan het in het binnenland een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad rijdt het langzaam tussen de afrit Hoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Come here, Sean, come give me little light, spark it up. Cause me need little fire in my life. What's a long time in a good to see you. Panty wetter than the water way in the Rio. Take me high up like a me and me Jesus.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 Er worden in het land nog steeds distributiecentra geblokkeerd... zoals in Deventer en in Nijkerk. Bij de boerenprotesten van gisteren schreef de politie ongeveer 200 boetes uit. Vanwege overstromingen in de Australische staat New South Wales... hebben meer dan 50.000 mensen hun huis al moeten verlaten. In het gebied rond Sydney heeft het de afgelopen dagen bijna aan één stuk doorgeregend. En het tegenovergestelde is het geval in Italië. In een groot deel is de noodtoestand uitgeroepen vanwege extreme droogte. In het noorden van het land staat de grootste rivier van het land bijna droog.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 Can't do it alone. Quiere Quieres besarme, baby, besame. Quieres tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura hasta la Si quiere que vuelva, baby, suéltame. Suéltame. suéltame. tampoco de día. Estás jodiendo la vida. No digas que me amas, esas son tonterías.